Klink noemt politieke samenwerking met de PVV een onbegaanbare weg. PVV-leider Wilders zou volgens Klink na de presentatie van een regeerakkoord afstand willen nemen van de andere partijen door met een volstrekt en totaal ander verhaal te komen. Minister Donner heeft vanavond geprobeerd te bemiddelen tussen de leden van het CDA. Rond deze tijd begint naar verluid alsnog een CDA-fractieberaad. De politie heeft een man van 37 uit Voorschoten aangehouden... die ervan wordt verdacht de afgelopen weken drie vrouwen te hebben verkracht. Het laatste geval was vannacht bij Hillegom toen een 24-jarige vrouw van haar fiets werd getrokken en verkracht. Drie weken geleden werd in Voorschoten een meisje van 15 verkracht en twee weken daarvoor een 23-jarige vrouw in Noordwijk. Volgens de politie komt het signalement van de man overeen met de verklaringen van de slachtoffers en getuigen. In Washington houdt een gewapende man een aantal mensen in een hoofdkantoor van tv-zender Discovery Channel gegijzeld. Het gebouw is ontruimd en de omgeving is door de politie afgezet. Arrestatieteams staan paraat. De politie houdt er rekening mee dat de gijzelnemer een explosief bij zich heeft. Ze volgen de man via de bewakingscamera's in het kantoor en praten met hem. De politie wil niet zeggen of de man mogelijk een medewerker of ex-medewerker van Discovery Channel is. Het is niet bekend wat de gewapende man wil. Het weer... Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt. In het westen is er meer zon dan in het oosten. In het oosten is kans op een bui. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS. Just teacher's I was feeling insecure. You might not love me anymore. swallowing my pain.